Nationaal rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Detmeyer, pleit daar vandaag voor. Volgens haar moet de overheid meer doen om kinderen te beschermen tegen kindersekstoeristen. Opstelten noemt de intrekken van een paspoort een zwaar middel dat wel eens wordt gebruikt, maar bij hoge uitzondering. Of dat ook in dit soort situaties moet, wil Opstelten nader bestuderen. De moslimbroederschap in Egypte veroordeelt de arrestatie van hun leider Mohammed Badi. Hij werd vannacht in een appartement in het oosten van Cairo opgepakt. Badi wordt verdacht van aanzetten tot geweld. Een van de andere leiders van de moslimbroederschap zegt dat Badi slechts één van de miljoenen is die de staatsgreep van het leger veroordelen. Zijn arrestatie zou niks veranderen aan de situatie in Egypte. Nederland gaat erop aandringen dat de Europese Unie de hulp aan Egypte terugschroeft. Dat schrijft minister Timmermans aan de Tweede Kamer. Wat Nederland betreft dienen aan de gebeurtenissen van de afgelopen dagen concrete gevolgen te worden verbonden, schrijft Timmermans. Morgen komen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel bijeen om te praten over de situatie in Egypte. De Tweede Kamer wilde weten wat de inzet van Timmermans wordt. Vorige week besloten Timmermans en zijn collega Ploemen voor ontwikkelingssamenwerking al de Nederlandse betaling van ontwikkelingsgeld aan Egypte op te schorten. Op de westelijke Jordaanhoever hebben Israëlische militairen een Palestijn gedood. Volgens het leger werden de militairen aangevallen toen ze een verdachte wilden arresteren. Twee Palestijnen en twee militairen raakten gewond. Volgens het Britse persbureau Reuters gingen na de schietpartij woedende mensen de straat op. Ze schreeuwden leuzen tegen Israël en het Palestijnse gezag. Begin deze maand hebben Israël en de Palestijnen na een periode van drie jaar de vredesbesprekingen hervat. Het weer op steeds meer plaatsen zon, bij een middagtemperatuur van 19 tot 22 graden. Morgen sluierbewolking en zon en een paar graden warmer dan vandaag.